De school staat in Gazastad. Volgens het Israëlische leger zouden belangrijke Hamas-leiders in de school zitten. Er is vandaag nog een lichaam gevonden in het scheepswrak bij Sicilië. Eerder werden er al vier lichamen geborgen, waaronder die van de Britse tech-ondernemer Mike Lynch. Ook zijn dochter van 18 werd gevonden. 15 mensen zijn gered, ook een Nederlander die aan boord was. Maandag zonk het zeiljacht voor de kust van Sicilië. Het schip kwam in de problemen door slecht weer. De serval die eind juni uit een tuin in Spijkenisse ontsnapte is gevonden. Het dier zat in een schuur van een boerderij verderop. De serval is helemaal gezond en gevangen. Ook op andere plekken in het land ontsnapte deze zomer een serval. En Stichting AAP, die ook servals opvangt, zei toen al dat het niet zo gek is dat het dier is ontsnapt. Ze jagen. Maar dat betekent dus ook dat als je ze in de huiskamer wil houden... dat ze altijd op zoek blijven naar iets om te pakken, iets om te jagen laat je dus één keer de deur op een kiertje staan of het raam. En dat is met deze temperaturen, nou ja, voortdurend eigenlijk het geval. Dan zijn ze gevlogen. En Diergaarde Blijdorp had de afgelopen maanden bijzondere logies. Twee zeeschildpadden die hier afgelopen winter waren aangespoeld. Wat heel bijzonder is dit jaar dat er afgelopen winter 13 van deze zijn aangespoeld in Nederland. Waarvan uh, zes dood eh, op het strand al gevonden waren. Maar dat is net zoveel als de laatste 300 jaar bij elkaar. Er wordt verwacht dat het nog veel vaker gaat gebeuren door klimaatverandering. Voor de loge's is het tijd om afscheid te nemen van de verzorgers. De schildpadden worden weer uitgezet in de zee. Het weer dan vanavond overal droog. Morgen meer zon dan vandaag. Het wordt ook weer iets warmer. Ongeveer 24 graden dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love.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 Nothing on you, Nothing on you. Nothing on you, be another one. I've been around and I seen another one. Because your style I ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on. <laughs> Baby, you the whole package.